Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming... maken zich grote zorgen over zogenoemde tienerterroristen. Ze merken dat terrorismeverdachten steeds jonger zijn. De instanties waarschuwen in Nieuwsuur dat wie vanwege terrorisme in aanraking komt met het strafrecht... nooit meer van het label afkomt. De jongeren radicaliseren online en zetten daar aan tot geweld. Maar justitie komt ook verdachten tegen die al bezig waren met de voorbereiding van aanslagen. Hun omgeving merkt daar vaak niets van. Vanwege de leeftijd van de minderjarige verdachten wil het OM geen exacte aantallen noemen. Het zou gaan om tientallen jongeren. Het Rijksmuseum in Amsterdam is een groot deel van de dag dicht geweest door een blokkade van Extinction Rebellion. Vanochtend ketende activisten zichzelf vast aan de toegangspoorten van het museum... dat daardoor niet open kon. XR voerde actie omdat het Rijksmuseum wordt gesponsord door ING. De actiegroep noemt de bank de grootste financiële aanjager van de klimaatcrisis. Toen de demonstranten niet wilden vertrekken, greep de politie in en zaagden de actievoerders los. Daarna kon het museum weer open. 33 activisten zijn gearresteerd. In Midden-Duitsland heeft het treinverkeer nog steeds last van een grote storing eerder op de dag. Het treinverkeer komt weer op gang, maar er zijn nog wel veel vertragingen. De storing in de deelstaten Beieren, Hessen en Rijnland-Palts duurde zo'n twee uur. Het communicatiesysteem was uitgevallen, waardoor er geen treinen konden rijden. Een van de getroffen stations was Frankfurt, wat een van de belangrijkste knooppunten is voor het Europese treinverkeer. Het Duitse spoor heeft het afgelopen jaar vaker problemen gehad, onder meer door het weer en door stakingen. Het weer, enkele buien trekken over, soms met onweer en windstoten. Verder veel bewolking, minima vannacht rond 16 graden. Morgenochtend droog en later zon bij zo'n 22 graden. Vanaf maandag geregeld buien en geleidelijk een stuk koeler. Voor donderdag wordt maximaal 15 à 16 graden voorspeld.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 Dus toen moest je luisteren naar het programma van die week daarvoor. Dus het was een beetje jammer dat we niet live konden zitten vanaf Auto Stereo. Maar vandaag, vandaag zijn we er weer bij. We zitten weer in de studio met een hoop lekkere muziek. Een beetje shownieuws, de party update. Natuurlijk de team boven beste plaats voor de dansgroep. En als opening worden we Dimitri Vegas, Vin Diesel. Dan zou je denken van Vin Diesel. Ja, Vin Diesel, die man eh, van eh, onder andere Triple X. En, uh, en, en het andere, hè, met die, met die auto's. Paast. Ja, ik weet even niet op de naam komen. Jongens, een biertje, dat helpt altijd. Maar Vin Diesel die stond op Tomorrowland op het podium bij Dimitri Vegas... En eh, Zion was er ook bij met zijn zongen Don't Stop the Music. Die hoorde je zojuist als opening. Onderweg zometeen Jamiroquai. Samen met Don Diablo met Deeper Underground. Een oude hit van eh, Jamiroquai in een nieuw jasje gestoken. Maar eerst horen we hier Sonic Soul Orchestra en Phoebe Edwards met Deeper Love. Dat is natuurlijk een oud nummer van Clivers Cole uit de jaren 90. En die hebben ze weer opnieuw uitgebracht. Luister maar. the Nightwalk main stage. DJ Mario Zanfort. The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. AM4. Uh, ah, I was listening the cipher with the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for making D, stallion if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like ever, ever, Cadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bruh. Now back in the days of old me, right around the time I became a dopey, ate some codeine as a way of coping. Take the movie, get case of OE, turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an eight-year-old in the face with a participation trophy. It did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. In. I'm the fight you in. When you debate who the best, but I'm white chalk and win. I step up to that mic, cock it in. Oh my god, it's that chicken out again. Ever, ever, ever. And for my last trick, I'm about to reach in my back last just like that, and I'm back, Break it down. Sometimes I wonder what the old me say. If what? he can see the way is today. He'd probably say that everything is gay. Like happy. What's my name? What's my name? How many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than and that's why these what? words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open Hoping R. Kelly favorite the group. The black guy, guy bees, bees in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese what? identifies as black but acts Chinese. Uh. Like a motherfucking hacky sack, I treat Why? the whole world cause I got it at my feet. Yeah. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? Yeah. I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that to the anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? a head paw quit snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. Then I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brats. Fuck them. Thick as off, yeah. them and you are. Uh, you too far, huh? Got two balls, uh, biggest blue balls. What you thought you saw ain't what you saw. Nah. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin I'm leaving like. Ever, ever, ever, Ja, Guess Who's Back. Het was eh, Eminem met Houdini. En eh, daarvoor muziek van Jamiroquai en Don Diablo met Deeper Underground. IFM's antwoord naar Nightwalk. Zaterdagavond, de eerste zaterdag van september. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. Beetje triest shownieuws. Eh, de Braziliaanse zanger Sergio Mendes, die is op 83-jarige eh, leeftijd overleden in zijn eh, woonplaats eh, Los Angeles, oftewel L.A. De bossa muzikant werd beroemd door zijn hit Maskenada. Zijn familie meldt in een verklaring aan The Guardian dat Mendes is overleden aan de gevolgen van een long-covid. Hij is vredig heen gegaan. Zijn vrouw en musical, muzikale partner gedurende de laatste vier jaar 54 jaar, niet 4, maar 54 jaar. Gracina Loperas Mendes was net als zijn eh, vijf kinderen aan zijn zijde toen hij stierf. Mendes maakte muziek in de bekende Braziliaanse Sandra Bossa Nova... maar was vooral beroemd eh, in de Verenigde Staten. Daar woonde hij sinds de jaren 60. Ja, hij is er niet meer, maar ja, uh, vredig gestorven. En hij is 83 jaar oud geworden. Dus een mooie leeftijd, hè. En Mascanada is een plaat die regelmatig gecoverd is in de house scene. En voor de Britse dancegroep Fateless voelt optreden zonder overleden rapper Maxi jazz als op het podium opstapt en je je broek op laag trekt. Ja, is een mooie eh, anekdote. Dat vertelt uh, eh, toetsenist Sister Bliss in een interview met de Britse musicplatform. Sister Bliss, die eigenlijk uh, Alaya Bentovim heet... beschrijft op het moment dat ze zonder maar op dat was zowel emotioneel als een geschenk. En Maxwell Fraser, zoals Maxie eh, Jazz in het echt heet, overleed sinds... die is eind 2022 overleden op 65-jarige leeftijd. was die man met die hele zware stem. Maar hij is er niet meer, maar nu moeten ze het doen zonder Maxi Maxie Jazz. Maar het gaat allemaal goed komen, want de muziek, ja, die is gewoon fantastisch. Alleen je mist dan eh, het zware stemgeluid van Maxi Jazz. CFM's antwoord, de microfoon heeft u er een beetje last van. Het is vandaag weer bloedheet. En eh, ja, we mogen niet klagen natuurlijk, maar ik heb de airco op eh, standje 25, uh, min 25 gezet. Want het is hier vies warm, maar vanaf morgen is het weer, ik geloof, regenachtig en 15 graden minder. CFM's antwoord, The Nightwalk, met de white labeltje Let the Music Set You Free. Let the music set you free. You can fly, you main stage. Saturday night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. van uh, eh, Oeap en Bimak. Oeap en eh, de Cube hebben daar een nieuwe versie van gemaakt. Dat heet uh, Bimak. En daarvoor horen we Platinum Doll, P.I. Anderson... en Believe in a Brighter Day, de Mickey Moore en NDT Extended Remix. En zo wordt het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er gaat op deze zaterdag 7 september 2024. De eerste zaterdag van de maand. En natuurlijk altijd beginnen we even met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot uh, eh, 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website escape.nl... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar de line-up al uh, eeuwen in handen. En vanavond heeft Raimundo meegenomen Ruben Vitalis, Timo Hendricks... Sexy Mr. S en de MC is Heights. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje eh, Brainwash... En als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback afgekort. THRWBCK. En dat begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website afgekort thrwbck.nl of air.nl. Daar vind je ook al die informatie. Nog werkelijk feestje in de Melkweg vanavond encore. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk de hoop op hip-hop en RB en afro tegenwoordig. Eh, de line-up, ja, eh, waarschijnlijk eh, onder andere Prime, The Residents, maar dat ga je daar allemaal meemaken. Check even de website aan elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Vanavond dus wekelijks feestje, Encore in de Melkweg. En vandaag was er trouwens ook nog een, leuk feestje, een beetje een after, ja, een after summer feestje. Begon vanmiddag om 12 uur en duurt tot vanavond 11 uur in het Sportpark Riekerhaven. Het was Valhalla en Chin Chin Festival. En wie kon je daar allemaal verwachten? Busy, Turf Gang, Bilal Wahib, Mannix, Sam Hofman, Benny Rodriguez, Mr. Belt en Weasel... Danny Quinn, Irwan, Yes R, Noah, Invictum, Walter Lux. Nou, eh, Lotte en nog veel meer. De Valhalla Festival, oftewel Valhalla Chin Chin Festival 2024... in het sportpark uh, Riekerhaven in Amsterdam natuurlijk. En het duurt nog tot eh, vanavond 11 uur. Dan gaan we door met muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Barbara Tucker, een dame die heel veel muziek gemaakt heeft. En ze zong eerst normaal, <laughs> of normaal klinkt een beetje raar. Maar ze zong eerst gewoon eh, muziek en eh, ja, een beetje dance classics-achtige. Tegenwoordig, uh, nou ja, tegenwoordig, al heel lang doet ze het in de house zien. Barbara Tucker in de Georgie's Love House remix en Can Bring Me Down. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Now I got something to say here. I believe in something. You gotta believe in something. ZFM. was muziek van Kasim. Tezamen met Mahalia Fontaine met The Speech. En daarvoor uh, Smoking Joe en Dee Ramirez met In The Night. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats er erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals. Outdoor en indoor. We hebben nog eventjes outdoor festivals. En natuurlijk op de radio. En eh, op CFM antwoord. Deze week op 10. Odin en Fatso en eh, Poppy Bascom met Tell Me What You Want. Op 9. Rax the Dog. JX en Airwolf Paradise met Son of a Gun. Op 8 Joe Hunt met Up to the Good. Nee, Up to No Good moet ik zeggen. Op 6 deze week Sam Jacobs en uh, Tagman met Blueberries. Op 5 Pasha, Pick Up The Phone, samen met uh, Nate Daken. Op 4 Radio Slave en Audion met Mouth to Mouth, de Kasim remix. Op 3 Marlon Hofstad, Fisher en uh, eh, DJ Daddy Trans met It's That Time. Op 2 Pasha, die stond uh, weken, maanden op, op nummer 1. Eerst was het met Pick Up The Phone... En nu dan met Too Cool To Be Careless. Maar ze zijn van de nummer 1 af. Het is eh, een nieuwe nummer 1 deze week. Nick Vajulo en Robert Cortors met Set Me Free.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 Niet getreurd, zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we naar Italië met het beste van de club. Zet Italië met DJ Kelly. Dus blijf gewoon luisteren. Nu nog even muziek. David Morales en Antone eh, Dunleavy met Needing You.